DSB-directeur Scheringa zei na afloop bij de Nederlandse bank in Amsterdam dat het hem niet gelukt was om de vijf banken te overtuigen van een overnameplan. Hij zei nog wel dat hij in gesprek is met een Amerikaanse partij. Die zou nog geïnteresseerd zijn in overname van DSB als geheel. Morgenochtend moet er uitsluitsel over komen, want DSB heeft van de rechter tot 12 uur de tijd gekregen om een overnamekandidaat te vinden. Over de Amerikaanse partij wil de Scheringa niet veel kwijt. Het zou een bedrijf zijn dat wereldwijd een aantal banken bezit. Hij noemde het een serieuze kandidaat, maar sprak ook van de allerlaatste strohalm. Op het plein in Den Haag zijn zo'n 100 krakers opgepakt. De krakers demonstreerden voor het gebouw van de Tweede Kamer tegen de anti-kraakwet die vanavond door het parlement werd aangenomen. Honderden krakers hadden een tentenkamp opgezet en de hele dag protesteerden ze op het plein. De krakers die zijn opgepakt weigerden te vertrekken, meldt de politie. Bij de stemming in de Kamer zaten tientallen krakers op de publieke tribune. Ze begonnen te joelen toen de wet was aangenomen. Kamervoorzitter Verbeet besloot daarop de vergadering te schorsen en liet de tribune ontruimen. De regeringspartijen hebben met minister Donder een akkoord bereikt over het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Wie op 1 januari aanstaande 55 jaar of ouder is, krijgt nog gewoon met 65 AOW. In 2020 gaat de AOW-leeftijd in één keer naar 66 jaar en daarna gaat die elk jaar met twee maanden omhoog, zodat in 2026 de AOW-leeftijd op 67 komt. Nog een paar details. Werknemers mogen nog maar 30 jaar een zwaar beroep uitoefenen. Daarna moet de werkgever voor lichter werk zorgen. En ook de bedrijfspensioenen gaan van 65 naar 67 jaar. Dan nog het weer. Vannacht meer bewolking met regen vanuit het noorden. Morgen overdag eerst nog wat regen. Smiddags af en toe zon.